Ik ga slapen, wens ik jou goedenacht. Slaap maar gauw. In het donker zie ik zonder licht heel dichtbij jouw gezicht. Heerlijk om te doen alsof je hier bent Laat me even strelen door je haar. Ook al ben je mijlen ver van mij in ik nu je stem nog maar.